1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Werkgevers staan niet te springen om mensen met een arbeidsbeperking of ouderen in dienst te nemen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat werkgevers wel zeggen dat ze een inclusief personeelsbeleid voorstaan, maar in de praktijk komt daar maar weinig van terecht. Als reden noemen bedrijven dat ze geen werk hebben voor mensen met een beperking of dat ze ze niet goed genoeg kunnen begeleiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers niet weten dat er regelingen zijn... die het financieel aantrekkelijker maken om een gehandicapte aan te nemen. Oud-minister Ella Vogelaar is plotseling overleden. zoals voor de PvdA minister voor Wonen, Wijken en Integratie... in het kabinet Balkenende vier. Als minister introduceerde ze een lijst van 40 probleemwijken... die in de kabinetsperiode extra investeringen kregen... om de leefbaarheid te verbeteren. Die kregen al gauw de naam Vogelaarwijken. Na anderhalf jaar moest ze eind 2008 opstappen... nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd. Ella Vogelaar was al langer depressief. Ze heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Vogelaar was 69 jaar. Boeren en andere demonstranten zijn van plan om volgende week woensdag het Binnenhof in Den Haag te bezetten. Ze willen daar meerdere dagen blijven tot hun eisen zijn ingewilligd. Net als bij het vorige protest zijn de boeren van plan met trekkers al ochtends vroeg op pad te gaan. En dat leidt vermoedelijk opnieuw tot grote verkeerschaos. De ontsnapte tbs'er Ronald van Zwam eist dat twee medewerkers van de Nijmeegse pompenkliniek ontslag nemen. Zolang dat niet gebeurt, blijft hij ondergedoken, meldt Omroep Gelderland op basis van een mailwisseling met de man. Volgens hem zijn er misstanden bij de kliniek. De pompenkliniek wil niet ingaan op de ijs. Van Zwam ontsnapte vrijdag tijdens een begeleid verlof. Het weer. Er trekken buien over het land. In de nacht zijn de meeste buien verdwenen en dan koelt het af naar 9 graden. Morgen zon, maar ook buien, vrij veel wind en hooguit 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht... omdat ik eh, ik denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.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 I told a joke, and we shared a smoke or five? I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. he had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Пожалуйста.